dat is de laatste voor vandaag. Althans wat van eh, Lunch betreft. Backstreet Boys, hun nieuwe single. Tenminste of hij helemaal nieuw is, ik weet het niet. Ik ontdekte het nummer afgelopen zondag bij de tv-show. Geweldig mooi nummer. Show them what you're made of. Ik ga eventjes eh, een bakje koffie halen. En dan verder met de vinyljaren. Tot zo.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 De Europese Commissie heeft zeven grote banken boetes opgelegd voor in totaal 1,7 miljard euro. De banken hebben de mededingingsregels overtreden bij de fraude met de Libor en Euribor rentes. De banken die moeten betalen zijn onder meer Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland en Barclays. De Rabobank kreeg in oktober al een boete van 774 miljoen euro, maar blijft nu buitenschot omdat die bank niet met andere banken heeft samengespannen. De Autoriteit Financiële Markten wil volgend jaar onderzoek doen naar sites die zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat heeft minister Schippers gezegd in de Tweede Kamer. De vergelijkingssites zoals Independer en Zorgkiezer zijn volgens de minister niet altijd even duidelijk over hun werkwijze. De NS-machinist die vorig jaar bij Amsterdam een treinongeluk veroorzaakte... gaat akkoord met een taakstraf van 120 uur. Daardoor hoeft ze niet voor de rechter te komen. De machinist reed in april vorig jaar door een rood sein... en botste met haar sprinter tegen een intercity. Eén passagier kwam om het leven. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Burgemeester Hoes van Maastricht moet meer rekening houden met zijn publieke functie. Dat vinden de lokale CDA- en PvdA-fractie. Naar aanleiding van foto's waarop te zien is dat Hoes in een hotellobby iemand op de mond zoent. Het gaat om iemand anders dan zijn echtgenoot Albert Verlinde. CDA en PvdA in Maastricht zeggen dat de reputatie van de burgemeester op het spel staat... en dat hij hierdoor chantabel kan worden. Hoes' eigen partij, de VVD, ziet het probleem niet omdat het een privé kwestie is. De gele borden met vertrektijden op de NS-stations gaan verdwijnen. De NS wil ze vanaf april grotendeels weghalen, omdat er nog maar weinig mensen gebruik van maken. Nog maar op één plek per station blijven ze voorlopig staan. De NS vindt de gele borden niet meer van deze tijd. Het weer bewolkt en wat regen, vanmiddag droger en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig, het gaat stormen bij zee en vrijdag is er winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op tussen Gooimeer en Muiderslot 2 en de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij de Rotterpolderplein 2 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie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 Emotional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 ZFM Zandvoort. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee onze top 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.definieljaren.webklik.nl Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bent. <laughs> Ja. Gezellig. De vinyljaren dus. De op twee na laatste van het jaar alweer. Jongen, jong, gaat die tijd hard. Volgende week nog één. En dan 18 december hebben we natuurlijk de grote uitzending van eh, twee 2 tot 5 maar liefst. Met onze top 20. En ik ben ernstig in de verleiding onder een top 30 van te maken. <laughs> ik ben wel benieuwd. Eh, kan je straks niet iets van een tussenstandje eh, doorgeven? Of eh, kanshebbers? Nee, zullen, zullen, we of nou zullen we het nou gewoon lekker geheim houden? Ah, jee. Zullen we het nou gewoon lekker geheim houden? Dit vind ik zo leuk. Als het voor de mensen een complete verrassing en je hebt kans natuurlijk als ik nu een tussenstand <laughs> geef. <laughs> zijn er misschien wel bepaalde verenigingen die zeggen van... Oh, mijn plaats staat te laag. Ik ga nog vijf keer stemmen Ja, ja eh, dat gaat niet. Wat dan, ja, dat mag. Nee, twee keer. Twee ook. Ja, nee, als gaan ze straks tien keer stemmen. Ja, nee. Zo'n werk. Ik heb ook, ik heb ook al twee keer gestemd, hoor. Ja, ja, ja, dat zag ik. Dat zag ik. Dat zag ik. Zijn al verwerkt. Het heeft geholpen. Oh, mooi. Want hij staat nu in de top 10. Dus kijk, wow, dat wow, wow, wow. Ja, hij stond er helemaal niet in. En nu staat hij in de top 10. Ja, dat oh. gebeurt. Dat, oh. Zeg lekker niet om welke plaat Maar hoeveel stemmers heb je nou ongeveer gehad? Eh, hoeveel lijst heb je nou binnen? Nou, ik heb er nu een stuk of 30 binnen, denk ik. Nou, keurig. Ja, dat is al... Uh, maar we gaan, keer... voor, we gaan voor de 50, hoor. Ja, dat is drie keer zoveel als vorig jaar uh, tijdens de hele periode. Dus- ja. Dus. Maar u kunt nog stemmen, dames en heren. U heeft het gehoord. De stemming sluit pas op 15 december. U kunt dus nog stemmen op die lijst... Die is te vinden op onze Facebookpagina van de Vinyljaren. Hij staat ook ergens op de website van ZFM Zandvoort. Maar stemmen kunt u alleen via www.devinyljaren. Dat allemaal aan elkaar typen. Hè? Ja. Eh, .webklik.nl Webklik is W-E-B-K-L-I-K. Dus ga dan niet zoals in de computer met C-L-I-C-K doen, want dan kom je er niet. Webklik.nl daar staat ook de lijst. Kunt u kiezen. Wat u moet doen is dan gewoon uw eigen top 5 maken. Dat formuliertje wat erboven staat vult u even lekker in. En als u dat gedaan hebt, dan drukt u op verstuur. Ja. ja. En op hetzelfde moment hebben wij hem binnen. Dan kunnen we uw stemmen verwerken. En dat zouden we leuk vinden. Tuurlijk. Oké, Albert, we gaan vandaag op de zwarte tour, hè? Ja, de zwarte lijst, hè? Ja, we, werken toch zwart, dus kunnen ons <laughs> het oh, sorry, de viool luistert mee. Nou, dat geeft niet. goed, maar we gaan vandaag op de zwarte tour dus. We gaan de zwarte lijst doen. Oftewel, we hebben heel veel soulmuziek. Van allerlei pluimage, dat is zo leuk. In de, de secties had je natuurlijk eigenlijk twee grote stromingen. Dat was Atlantic en Motown. Nou, die krijgt u het eerste uur. En tweede uur gaan we ook nog iets verder naar. Een beetje richting de disco en zo. Het eerste uur gaan we gewoon lekker terug naar die periode. Albert-Jan had wel twee LP's uitgezocht. Alleen met Atlantic. Maar ik ben zo eigenwijs geweest om er toch een Motown LP tussen te gooien. Kijk, helemaal goed. <laughs> Want het is dezelfde periode. Dus wel mooi vergelijkbaar. ik ben een eigenwijze rotzak, ik weet het. <laughs> Oké, laten we maar lekker beginnen. Want eh, dat oude Nel, daar schiet je ook niks meer op.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 That's it, that's it, that's it right there. Wat een geweldige plaat. Jongens, echt helemaal gek. Memphis Soul Stew heet het nummer. En het was toen de tijd in de discotheken in Nederland een, eh, een, een gigahit hoor. Dat kan ik je vast eh, wel even vertellen. Eh, Albert, dat heb je goed uitgezocht jongen. Oh, sorry. Ja, was ik er? Ja, ik ben er, ja, je bent er, je bent er, je bent er, je bent er, je bent er, ja. Het leuke is, want het is echt zo, je geeft de basis aan, van de basisrhythm van de soul. En wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Ja, lekker man. was een prachtig nummer dit. Ja, en de volgende is dat ook. Ja, het is een duet. De volgende is een duet. Komt van een album dat uh, oorspronkelijk heet King and Queen. Uit 1967 is het. Het is Otis Redding. Samen met Carla Thomas. Tramp. What you call me? Tramp. You, did. you don't wear continental clothes or Stetson hats. I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. right mama was. lekker hoor. <laughs> Van een album dat heette King and Queen. En eh, dat was een album vol met de duetten tussen Otis, Otis Redding en Carla Thomas. En Carla Thomas was dan weer de dochter van, of de zuster, nee, de dochter van Rufus Thomas. Ja. Prachtige plaat allemaal jongens. Helemaal terug naar mijn jonge jaren toen ik nog in die heerlijke soulful blues quality speelde. Elke week dit soort muziek. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kom je weer helemaal terug voel me ineens weer 18 eh, of zo. En het leuke is, eh, luisteraars, als ik dan meestal ook als ik dan een keer wat platen mee mag nemen, Ruud. Ja. Dan, eh, dan heb ik hier, waar ik dan zit, ook een aantal platen liggen. En dan geef ik je steeds één aan. Maar dat schijnt vanmiddag niet eens nodig te zijn, want je herkent natuurlijk al die nummers weer. Hè? Ja, ik heb weten. Nou ja, veel, veel. veel wel. Maar goed. Wel even een stukje achtergrondinformatie over soul. Want uh, soul is, zoals je al zei in het begin van het programma... is een muziekstijl die in de jaren 50 en 60 ontstond uit de rhythm and blues en gospelmuziek... bij de Afro-Amerikaanse bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten. Hoofdvertegenwoordigers waren natuurlijk Ray Charles, Sam Cooke, James Brown... Rita Franklin en Stevie Wonder. Bij soul eh, figureert veelal een zangeres of zangeressen... met ondersteuning van achtergrondzang en een band, ritmesecties en koperblazers en saxofoon. Nou, dat hebben we net gehoord, toch? Hier, ja, prachtig. duidelijk wel. De term werd voor het eerst gebruikt in 1961 om een muziekstijl aan te duiden... die sterk beïnvloed was door de gospelmuziek omdat jazz en rhythm and blues gezien werd als de muziek van de duivel... kozen zwarte artiesten een benaming die naar de religie, verwees. In augustus 1969 veranderde Billboard Magazine de benaming van Hot Rhythm and Blues singles... in best-selling soul singles. Dus... Maar ja, je hoort al eh, eh, saxofoon, ja. Eh, rhythmsectie, achtergrondmuziek, achtergrondzangeressen. Het hoort er allemaal bij. Ja, je had toen twee, twee grote... Trouwens, in die namen die je net ook nog mist mis, ik natuurlijk de grootste, hè? die mag jij dan aanvullen. Dat is Otis Redding. Ja, dat, dat was echt de grootste. Werd ook door velen zo gezien als de grootste. Ehm, maar daarmee die ander niet, eh, niet tekort doen. Eh, Otis Redding overigens, die veel te jong overleed, was 7 december 1967... toen hij bij een crash met een vliegtuig om het leven kwam. Ook dat gebeurt wel meer artiesten. Ehm, je had toen twee grote stromingen. Je had aan de ene kant Atlantic, of met name Stax Volt. Dat was natuurlijk echt het soul label bij uitstek. Waar ehm, mensen als Otis Redding Wilson, Pickett, eh, Sam en Dave... Uh, Percy Sledge en zo allemaal zaten. Dat waren echt wel de mensen. Aan de andere kant eh, ontstond in de stad Detroit een andere stroming. En dat was het Motown. Motown is de afgekort, afkorting van Motortown. Want Detroit weet u natuurlijk. Daar waren de grote Amerikaanse autofabrieken gevestigd. In Detroit. Vandaar dat dat label ook Motown heet. Eh, opgezet door Barry Gordy in de tijd. En dat was een toch wat commerciëlere eh, vorm van, eh, van soul, zou ik maar zeggen. Maar, maar die sound, die herkende je meteen. Dat, dat was eigenlijk wat later de Philly sound werd. Dat had Motown ook. Altijd dezelfde begeleiders, hetzelfde orkest, vaak ook dezelfde componisten. En eh, daarom klonk elke plaat... <laughs> Bijna hetzelfde. <laughs> bijna hetzelfde, behalve dan de zanger. Nou, hier is een prachtig voorbeeld, Stevie Wonder. For once in my life. needs me. Someone 是。 zei het al, heel veel eh, platen van Motown klonken natuurlijk in de tijd hetzelfde. Want daar zat gewoon hetzelfde orkest achter. Dat waren dezelfde muzikanten. En er is een, er is een tv-documentaire en nou weet ik niet meer de titel daarvan. Dat is zo jammer. Maar dat is een, een, een dat zal ik wel even opzoeken nog. Kijken of ik dat nog kan vinden. Maar dat is eh, een... een, een eh, documentaire over al die gasten die deze muziek gespeeld hebben. Die dus op die platen gewoon voorkomen anoniem waren. Maar die, die speelden dit allemaal. En dat waren een zootje goede muzikanten. Prachtig mooi. Ik, ik, heb die LP van, de, daarvan, van al die, studioartiesten. Ja. Maar wat je me net eh, tijdens het nummer vertelde... is die hebben meer hits gemaakt dan al die grote mensen bij elkaar. Die hebben meer hebben nummer één hits gespeeld dan de Stones, de Beatles... Michael Jackson en wie dan ook bij elkaar. Want dat is ongelooflijk wat die gast... Want op elke plaat speelden ze mee. Dat had je trouwens ook bij, bij Atlantic, hè, bij Stax Volt. Daar was het bijna altijd ook hetzelfde orkest. Eh, meestal Booker T en de MG's. En, eh, en, en aangevuld met blazers. En dan heette dat weer de barcase. <laughs> en dat, dat, soort, dat soort mensen die speelden bijvoorbeeld op alle platen van Otis Redding. Van, van, van Sam en Dave. Van eh, Wilson Pickett speelde die gast altijd. Eh, die speelde alles altijd in. Steve Cropper is een van de grote namen. Die later ook nog weer bekend zou worden uit de Blues Brothers Band. Nou, weet je nou genoeg? <laughs> nog lang niet, nog lang niet. Ga door, ga door. <laughs> <laughs> nah, okay. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised trades the bills we made. All life had kicked him down to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulders, and in tears he said, he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family through. My son is all. days later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home, but I would remember what my daddy said with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son. I tried to do my best. It's up to you to do the rest. Then one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields. Cause that's the only way we got our meals, see. I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. So years have passed and all the kids are grown. The angels took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shedded tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, Patches, I'm dependent on your son. The Bullock family through. My son, it's all. zoals dat. Een eh, Clarence Carter. Weer zo'n geweldige artiest uit die periode. Ja, eh, eh, jij zei dat Maris een soulkikkertje is. Nou ja, dat was ik ook hoor, toen de tijd. Want ik speelde toen in een soulband. Samen met, nou ja, met een van de beste soulzangers van Nederland vind ik nog steeds. En dat is Dane Clark. Onze eigen Dane. Hier uit Zandvoort. De vader van? Ja, de vader van. Okay. Daar zat ik vroeger mee in de band. En eh, ik blijf zeggen dat uh, een van de beste soulzangers is die we toen hadden. Hij kon echt, als je hem op het podium zag staan, dan, dan zag je bijna Autos Redding. Dat was zo geweldig. Zijn er, zijn, er, zijn er nog platen van gemaakt? Uh, jawel, er is, er is één cd van. Maar ik, cd of plaat? Nee, plus cd. Oké. En, een, en een singeltje heb ik nog ergens liggen, geloof ik nou, die wil ik dan nog wel eens een keer horen. Dat ja, ik, zal, ik zal hem een keer opzoeken voor je. Ehm, goed, nou, ehm, waar hadden we het over? Oh ja. Uh, dus eh, toen de tijd, in die tijd dat wij met de Soulful Blues kwamen... speelden we ook regelmatig in Zandvoort trouwens. Eh, de oudere Zandvoorters zullen zich waarschijnlijk Club Delicia nog wel herinneren. Die zat aan de Haltestraat. En ehm, daar speelden wij dan altijd. En, en in, in die andere tent... Uh, waar later scandals in gezet. Ik vergeet steeds de naam van die, eh, van die tent. Uh, oh, Le Clou. Ja, Le Clou. Ik weet het weer, Le Clou. Dat was, eh, later werd dat scandals. Daar hebben we ook wel gespeeld. En eh, ja, dat, was echt, dat waren echt zaltenten toen. Hè. Geweldig, man. Wat een tijd was dat. Ach, ja. Geweldig. Nou, oké. Okay. Ehm, nu weer even naar Motown. en wel, Motown werd in deze tijd ook wel een beetje... ging ook een beetje de psychedelische kant op die ging ook wat modernere invloeden gebruiken. En dat hoor je in dit nummer van The Temptations. En dat nummer dat heet Cloud 9. was a one-room shack that slept in other chair beside Lee. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like day. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time, I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, say, give yourself a chance, son, don't let life pass you by a world of reality is a rat race where only the strong survive. It's a dog eat dog world and that ain't no lie. Ain't no lie. It ain't even safe no more. different between tijd eh, de Motown Sound aardig aan het vernieuwen waren. Die ook met wat met psychedelische klanken daarin kwamen. En zo wat modernere klank, eh, klanken dan de, de oudere hits. Temptations natuurlijk hun grootste hit was My Girl. En eh, in een latere periode Papa was een Rolling Stone. Maar dit is uit 68, 69, zo'n beetje die periode. En het komt van een album dat heet Tamla Motown is hot, hot, hot, hot, hot, hot, deel 2. <laughs> Ook verkrijgbaar op muziekcassetten en A-track. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat stond er inderdaad op. Nou, zelfs, zelfs dat nog. Ja, eh, zetten kon nog. E-track denk ik niet. Dat was er nog niet, denk ik. Ehm, nee, maar op die LP's van Arcade en die, die, ja, oh, ja, Die, die, stonden, daar stond het wel op. Daar stond het wel op. Ja. Maar dit is een origineel Motown album. Hè. Het is geen Arcade of zo. Het is, eh, is, officieel een sampler, zoals dat dan officieel heet. Een sampler van allerlei albums van, eh, van Motown artiesten. Prachtig. Um, Sam en Dave. Ja, dat die, kan, die kan je niet omheen. Daar kan, je niet kan je omheen. omheen. Kan je niet omheen. Die horen echt dus. Nou, nee, dan kan je Sam... Eh, ik weet niet meer hoe ze was. Dave Porter, maar ik weet niet precies hoe die andere heet. Of Sam Porter. Dat kan ik. In ieder geval een heel goed duo. En dit was een van hun eerste hits. Hold on, I'm coming. Uh, zouden ze tegenwoordig wat achterzoeken als je dat zegt. <laughs> Yes, I will. Look at him. My love is strong, you see. I know you'll never get tired of me. Oh, baby. So old. Oh, and I'm gonna use every trick in the book. I'll try my best to get you hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. zeggen, jongen. Dit brengt eh, herinneringen boven. Ja, stond je toen voor het eerst met Marissa op de dansvloer? <laughs> nee, toen kende ik haar nog niet. Oh, kende haar nog niet. Maar toen we samen gingen wonen, kreeg ik natuurlijk ook al, haar LP's erbij. Ja. het was één en al zo. Ja, nou, dat is toch geweldig? Eén en al zo. Dat is in ieder geval een teken dat ze gevoel heeft. Ja, nee, dat, ben ik, ja, dat klopt ook wel. Maar ik, ik dacht, van, kijk, ik had jazz, ik had klassiek, ik had ja. Eh, nou ja, de Beatles, noem maar op, et cetera. En dan ga je samen wonen. En dan kwam er ineens zo'n stapel soul-LP's juist. ja. Dat was wel even wennen hoor, maar later hebben we dat wel heel erg goed Ja, maar dat, had ik ook Albert. Dat, dat, <laughs> dat, kwam ook voor, dat ik, voor, dat ik ging in 67 in de Soulful Blues Quality spelen. En, en toen had ik auditie gedaan daar. En, en toen kreeg ik toen... Eh, ik wist helemaal niet wat soul was toen. Dat wist ik helemaal niet. Ik was van de Kings en de Beatles en de ja, Stones. Klopt, en, ik ook. En, en, eh, toen kreeg ik een aantal LP's mee naar van Otis Redding. En ik kan me herinneren dat ik hem voor het eerst op stukje geen reet aan vond. <laughs> Ik denk van, moet ik dit gaan spelen? Nou, ik denk niet dat ik dat doe. En nu, nou, als je dat eenmaal, als je daarin groeit, dan... Uh, vooral zo'n zo vent als Otis Redding, dat... Ja, sorry, maar dat, dat, laat je gewoon nooit meer los. Nee, dat blijft altijd. Als, als het virus je één keer pakt... Ja, <laughs> als dat virus je pakt, dan eh, ben je klaar. Eh, de volgende artiest is, eh, is eentje die ontdekt is de Redding. Het nummer is ook van Redding. Ehm, hij is ontdekt door hem. En de man heeft zelfs nog een aantal jaren in Nederland gewoond. We hebben in onze top 20 staat ook nog een LP van deze man. Dus daar kunt u ook nog op stemmen. Het gaat natuurlijk over Arthur Conley. En ehm, die heeft een hele tijd in Nederland gewoond. Ehm, hij heeft niet zo'n erg lange carrière gehad trouwens. Hij heeft maar twee, eh, één of twee succesvolle LP's gehad. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat eh, hakte er wel in. Want dit is ook nog steeds een soul standard. Do you like good music? rustig, rustig, rustig. Rustig, kalm. Dat doe je met die LP's zo snel aan elkaar <laughs> overlopen. Ja. ik ben helemaal moe. Ja, je krijgt iets helemaal in de stress, man. Helemaal in de stress, man. Godverdomme, oh, naar je toe. Helemaal in de stress. Volgende week moeten we lange nummers draaien. Ja, <laughs> eh, goed. <laughs> dat is het enige nadeel van al die platen. Het zijn allemaal kort. Ja. ja. Er zit geen lange nummer bij. Ehm, dat was dus uh, Arthur Conley, dames en heren, met Sweet Salt Music. De andere, de man die we nu draaien, eh, die, ik weet niet of jij die kent. Joe Tex. Ja, dat is, ja dat, is een, dat is een hele oude. Ja, nou, die zit in diezelfde tijd. Hè? Ja, klopt. Ja, ja die zit in diezelfde tijd. 65 tot 70 zo'n beetje. En uh, Joe Tex had altijd een beetje gekke platen. was altijd leuk. Die had, die had altijd van die... Had altijd wel een, een, een... Die praatte er ook erg veel in. En had altijd hele leuke, leuke onderwerpen. En dit is er één van. Tenminste, ik hoop dat ik ze in die in gauwheid de goede gepakt heb. Dus ik hoop het. Maar het komt er. Ja, dat is hem. Joe Tex en Chicken Crazy. No, no, no, wait a minute. Don't, don't y'all laugh at me. I ain't the only one feel like that. Man, the whole world has done gone chicken crazy. Whole chicken just don't stand a chance nowadays. That chicken don't stand a chance no more. You can't go in no restaurant in the world and can't find chicken on the menu. I'll give you five dollars if you do. And if anybody invites you to their house for dinner, they can have four, five different kinds of meat on their mind. But they can't go wrong cooking no chicken. No. You have chicken wings, chicken necks, chicken breasts, chicken backs, chicken thighs, and chicken feet. <laughs> yeah, they gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. Ow! Taylor ain't doing <laughs> bad yeah, that's how Taylor with them chickens everywhere. Look here. Y'all think I'm lying, don't you? But a chicken don't stand a chance no more. North, south, east, or west. You can bet your bottom dollar a chicken is in a tub of mess. <laughs> Look here. Watch this. See that man sitting over there? Watch this. Say, Mr. Man. Yeah. Where you from? I'm from down in Georgia. What's your favorite meat? Man, I love me some chicken. <laughs> See, how I told you. They don't make no different way you are from. They love that chicken. See that lady over there? Watch this. Say, Miss Lady. Uh, uh, uh, uh Miss Lady? <sighs> Where you from? I'm from New York. New New York? All right, New York. Well, tell me. What's your favorite meat? Ooh, I just love the way they cook that southern fried chicken. Cause I'm not from down there, you know, I live up north. <laughs> yeah, I know. Got Mississippi written all over you talking about that. Look here. <laughs> yeah, they damn chicken up up in New York. <laughs> Look here. See that little boy coming down the street? Watch this. Say, little boy. Yeah, where you from? I'm from California. What's your favorite meat? ticket, man, ticket. <laughs> See that? I told you, don't make no difference where you from. North, east, south, or west. They love that chicken. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. Ow! <laughs> yeah, the red ain't doing bad either. <laughs> you know something else? Ain't no foul of the air been done up like a poached chicken. We bacon we boil him, <laughs> we broil him, stew him, fry him, make chicken soup, <laughs> chicken dumplings, so forth and so on. <laughs> You know, if my woman got me some chicken at home for dinner, I'm gonna wring her neck. yeah, yeah, they gone chicken crazy. They gone chicken crazy. Ow! chicken trader. Ow, chicken trader. Ow, chicken trader. Ow, chicken crazy. Deep going chicken crazy. Blijft gek. Blijft van eh eh uh, prachtig. Het eerste liedje wat hij ooit uitbracht, dat was Hold On To What You've Got. En hij heeft eh, later, nou ja, dit soort dingen, Chicken Crazy. Chicken was een dans, weet je dat? Nou, meer een anatomieles van een chicken. Ja, ja, ja maar, maar het was in de tijd een, een, een dans. En, wij hadden toen een bassist, dat is, was Douglas. <laughs> en eh, de, Douglas die kon dat verschrikkelijk goed. Die kon erg heel goed de chicken dansen. En dan, uh, dan, eh, dan riep hem altijd naar voren. Dat vond hij niet altijd leuk. Maar dan riepen we hem naar voren en dan deden we de funky chicken. En dan, dan, moest, dan had hij een bassolo in. En dan moest hij <laughs> tegelijkertijd de chicken dansen op de video. Ja, dat was heel erg leuk. Maar even, even, terugkomen op dat vorige nummer. Hè. Ja eh, hoe zit dat muzikaal in elkaar? Want het is steeds hetzelfde eh, eh, loopje, om het zo maar te zeggen. Hetzelfde muziekje. En dat kan eindeloos doorgaan. Ja, ik kan uren mee En dan staan die keels met die, met die, wij noemen dat met die piedewiep. Met die, met die, met die echt die soulbroeken, weet je wel. Die dan beneden helemaal uitlopen. En dan met zo'n hoge hakken eronder. En ze staan alleen maar een beetje te swingen en, en, en, en, te doen op het op het, op, op, het toneel. Maar eindeloos achter elkaar door. Steeds hetzelfde ritme. Dat, dat, dat had James Brown ook. James Brown die, die, die, die had een themaatje. Die, die bedacht een ritmetje. En dan speelde hij een hele plaat maar vol. Ja, klopt. <laughs> ja, is toch knap. Als, je naar zo'n nummer een seksmachine luistert bijvoorbeeld van James Brown. Nou, dat is, dat is, eh, constant hetzelfde rieltje. Pop, ja. Ga, gaat maar door joh. En dat duurt, dat duurt dan vijf, zes minuten. Ja. Nee, en, en, als hij het live speelt, dan duurt het soms een half uur. <laughs> Ja, als publiek als het dan aanslaat, dan ga je maar eindeloos door. <laughs> Oh, ja, natuurlijk. Dat was het mooie. Je kon, het was grotendeels toch wel geïmproviseerd. En je kon, je kon er eindeloos op door, eh, doorborduren. Um, <clears throat> goed, nu, iets wat, eh, wat weer heel anders is. Want dat is het leuke van, eh, van dit alles. Eh, de dames die altijd de koortjes zongen, bijvoorbeeld achter Rita Franklin. Dat was een vaste combinatie. Dat waren drie dames. En die zongen altijd de, de koortjes achter Rita Franklin. Hebben ook nog samengewerkt bijvoorbeeld met Dusty Springfield. De, denk maar eens aan Son of a Preacher Man. Daar zongen ze ook op. En dat was een geweldig stel dames. Die konden geweldig mooi zingen. En die kregen natuurlijk ook de gelegenheid om zelf een plaat te maken. Ze heette The Sweet Inspirations en het nummer heet ook zo. need your sweet need here on my van dit stel nog een gospel LP thuis leggen. Dat, uh, die heet Songs of Praise. En het is zo verschrikkelijk mooi wat ze dan doen. Eh, dan kan je dus echt horen dat deze, deze figuren bijna allemaal een, een, een gospel achtergrond hebben. Hè? Die, die, die koortjes zoals Sweet Inspirations en, en vrouwen als Rita Franklin en zo. Die hebben bijna allemaal gewoon een gospel achtergrond. Allemaal het eh, gewoon geleerd in de kerk vroeger. Want dan zaten ze eerst in het koor en dan hadden ze een mooie stem. En dan mochten ze solo zingen en zo ging dat. Toch? Zo werkte dat. Ja. Eh, ja, oké. Hey, ehm, eh, we gaan weer even iets draaien van Motown. Eh, een hele leuke. En dan ben ik alleen vergeten hoe de artiest heet. moet ik even kijken of ik... de Miracles? Nee, niet de Miracles. <laughs> Nee. Ze doen wat. Goed. Ja, ja, ja, je noemt wat. <laughs> nou, ik zal het u straks vertellen. Het is een hele leuke plaat. Er waren toen de tijd diverse versies van. Maar dit was volgens mij de, de originele. En hij klinkt gewoon <laughs> hartstikke leuk. Luistert u maar naar Here Comes... the judge. Hear ye, hear ye. The court's in session. The court's in session now. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Stop beating that fudge, here come the judge. Don't nobody budge, cause here come the judge. I'm the judge here come the judge. They're crowding round me high. Yes, here come the judge. I'd rather be lost in the jungles of Brazil than to face the judge this morning the way he feels. Here come the judge. Ah. Ja. Shorty Long heet de man. Ja, dat, nou, nou weet ik het weer. Ja, dat, moet, dat moet zijn artiestennaam zijn. Ja, dat zal, denk ik ook. <laughs> Oh, en dat liedje dat heette Here Comes the Judge. We gaan eh, naar het nieuws van uh, drie uur alweer. Het gaat snel. Eh, en we zijn lekker in de zwarte muziek, jongens. De lekkere soulmuziek. In al zijn variëteiten. Ehm, het tweede uur gaan we iets moderner. Of althans iets meer naar de disco toe. Maar we hebben eerst nog een mooie van Betty Wright. ook een mooie plaat. Dat is een hele leuke. Clean Up Woman heet die. queen of